Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev moesten mensen vannacht de schuilkelder opzoeken vanwege Russische aanvallen. Volgens de burgemeester waren er explosies op verschillende plekken in de stad. Rusland zou Kiev hebben aangevallen met raketten en met drones. Ook op andere plekken in Oekraïne waren luchtaanvallen. Oekraïne zegt zelf dat ze ook Russische schepen bij de Krim hebben aangevallen. In Nigeria zijn 300 ontvoerde schoolkinderen weer vrijgelaten. Eerder deze maand werden ze op klaarlichte dag uit hun klaslokalen gehaald door gewapende mannen. Deze leraar zag hoe de school werd omsingeld en de criminelen er vandoor gingen met de kinderen. They came in dozen, riding on bike and shooting sporadically and randomly. They surrounded school en went away with over 200 studenten. hoe ze nu precies vrij zijn gekomen is niet bekend. Vorige week bleek dat de ontvoerders veel geld wilden zien in ruil voor de kinderen. Of ze dat ook hebben gekregen is onduidelijk. Een levensechte spoorwegovergang, stoplichten en een heleboel verkeersborden. Allemaal staan ze in de verkeerstuin in Utrecht. Een plek waar vooral kinderen oefenen hoe ze veilig mee kunnen doen aan het verkeer. Maar nu de gemeente de geldkraan dicht dreigt te draaien... moet het park misschien de deuren sluiten. Dat er wel veel kinderen niet op de hoogte zijn van de regels. Koos houdt er als verkeerspolitie een oogje in het zeil... en vindt er ook wat van. Kom eens terug, weet je nog wat dit bord betekent? Het is me wel opgevallen dat veel kinderen totaal niet weten wat, wat, ja, waar ze mee bezig zijn. Oorzaak ze worden met de bakfiets gebracht, ze worden met de auto gebracht. Wat leren ze daar nog? Door de jaren heen moesten meerdere verkeerstuinen de deuren al sluiten. Het weer, zo af en toe een flinke bui en zo af en toe wat zon. Als het regent kan het ook hagelen en onweren.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 En Parker komt uit Amerika. hij is geboren in 1943 en Parker komt uit een hele muzikale familie. Zijn vader zong in de kerk en zijn twee broers zijn ook muzikanten geworden. Drums en trombone. Samen met zijn broer Melvin kwam hij in 1964 in de band van James Brown terecht. En hierover schrijft eigenlijk James Brown in zijn eh, autobiografie... dat hij oorspronkelijk alleen Melvin als centrum wilde. Maar eh, die, dat hij als onderdeel van de deal er ook mee instemde... om Maceo in zijn band op te nemen. En uiteindelijk heeft uh, Maceo Parker een ongelooflijke invloed gehad... op de sound van James Brown. Samen met, met nog een saxofonist en, en een trombonist, Fred, Fred Wesley. En die andere saxofonist ben ik heel even zijn naam kwijt. Misschien kom ik zo nog even op terug. Ze hebben ook nog eh, eigen platen gemaakt onder het eh, label GB Horns. In ieder geval... Eh, Maceo Parker, een hele bijzondere saxofonist. En om nog wel even bij de saxofoon te blijven, ook in de tweede uur jazz op, op ZFM. Eh, mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u luistert. Dit is mijn laatste uitzending. Dus ik heb allemaal nummers eigenlijk uitgekozen... die ik eh, de afgelopen tijd dat ik een uitzending mocht creëren eh, gespeeld heb. Of waar ik een hele bijzondere band mee heb. En met deze... Ik heb sowieso een voorliefde voor, voor Nederlandse jazzmuzici... en ook vooral jonge Nederlandse muzici. Ehm, maar dit is, een, het is ook wel een bijzondere plaat wat ik uit heb gekozen. Het, het, of het plaat heet Two Portraits of Chet Baker. Dus is een, eh, dat een aan eh, Chad Baker. Het nummer heet Jeru en het eh, wordt vertolkt door V. Klaassen samen met een, een baritonsaxofoon. Het is echt een, wel een bijzondere combinatie. Luister u zelf. Thank you. of Chet Baker. v. Eh, Klaassen met het nummer Jeroen. We blijven nog even lekker bij de saxofoon en ook lekker in, eh, in eh, Nederland. Want ik heb een, wel een... ook wel weer... Een, ja, heb ik al wel vaker gedraaid. Het is een, een dame uit Friesland. Ze speelt ook saxofoon. Tineke Postma heet ze. En ze heeft samen een plaat opgenomen met met Erik Ineke met zijn Jazz Express. En eh, die plaat heet a Kind of Bird Is This, The Music of Charlie Parker. Dus eh, ook weer heerlijke saxofoonmuziek. En het nummer heet eh, Parker's Mood. Express met uh, Tineke Postma op saxofoon. En we blijven nog even bij de blaasinstrumenten en ook bij een Nederlandse eh, muzikant. En dat is eh, Jan van Duikeren uit de, uit de Rotterdamse omgeving. Hij komt eigenlijk uit Schiedam. Hij heeft gestudeerd aan het Rotterdamse Conservatorium. En hij heeft ook jaren in de vaste band gezeten van Candy Dulven... waar ik hem ook meerdere malen live heb zien spelen. Echt een fantastische trompetist, Jan van Duiken. En hij heeft ook een... Een, een, eigen formatie. Eh, de jd En eh, hij heeft daar ook een album van gemaakt en dat heet eh, Fingerprint. Van dit album heb ik een prachtig nummer gekozen en dat heet uh, Jair Zoals gezegd, op, eigenlijk op bugel, geen trompet. Het is een iets ronder trompet met een iets warmere, met een schelle klank, zeg de hele schelle van de trompet is eraf. Uh, zoals gezegd, Jan van Duiker van het album Fingerprint en het nummer heet Yeah Right. Jan van Duiker eh, met, eh, van het album Fingerprint en Yeah Right. Op saxofoon was het Candy Dulver en op eh, gitaar was het Jesse van Ruller. En het volgende wat ik klaar heb staan is ook van Jesse van Ruller... met zijn Europese quintet, European Quintet... met Julian Jozef op piano uit Groot-Brittannië... Nicolas Thijs op bos uit België... en Peter Weniger op saxofoon uit Duitsland en tevens uit uit Groot-Brittannië, Mark hier op, eh, op drums. En het nummer heet Debits and Credits van de Nederlandse jazzgitarist Jesse van Verreuler. it down for a minute. Circle a date, put me in it. I'll plan an intimate dinner at eight. I'll pick you up on the hour. Bring you the champagne and flowers. Pull out your chair, put a rose on your plate. You wear that dress, hot off the press, like a Hollywood star break out my suit and make our debut Turning heads at the bar When we do it up old school Just like they used to You be my ginger, I'll be your Fred Unto the floor we are easily led By the music and the magic, me and you They say it's a little outdated but romance is so underrated Swaying with you when you're in my arms Let's do like Dean, Pete and Sammy And just take off to Miami Or Vegas or drive down Sunset Boulevard when we do it up old school, just like they used to. You be my ginger, I'll be your friend. Unto the floor we are easily led by the music and the magic me and you. So cinematic, a perfect and classical scene. movies, it's all such a beautiful thing van met het nummer Old School. En Dennis van Aarsen eh, is een, eh, een Nederlandse ja, zeg maar. En eh, hij, is, hij is nog vrij jong. Hij is geboren in Dordrecht op 2 juni 1994. En ja, hij heeft wel wat zanglessen gehad. Drie jaar zanglessen gehad toen hij op het, op het gymnasium zat. En hij heeft dan verschillende talentenjachten meegedaan. En uiteindelijk won hij de Voice of Holland... En eh, is hier vrij bekend geworden in Nederland. Hij heeft nu net een nieuwe plaat uitgebracht. Samen met eh, Jeff Frenzel. En het heet eh, Just Call It Love. En ik heb een leuk nummer erop uitgezocht. En het heet Me and the Guy at the Piano. And Saturday night stopped in to have a few drinks To go to my head before I let my heart think about the one who got away Cause every night and every day Her memory won't let me go Thought I was the only broken soul in the room Until I heard a man turning the black keys to blue Playing it slow, playing it sad That's how I knew he had it bad Nice to know I'm not alone. Here we are, and we're vibing. It's like we got our heartache harmonizing. And nobody here in the place knows, like me and the guy on the piano, how bad it gets when it gets this bad. gave me a look that told me he understood. I never heard misery sounding so good. Dipping the jar, play it again. He's telling the truth, and just like a friend, one that I have always known. Here we are, and we're vibing. It's like got a heartache harmonizing Nobody here in the place knows Like me and the guy on the piano How bad it gets When it gets this bad It's after eleven And that's unhappy hour And I think he knows that get over some love that he lost. Like I can't, I can't get. always knows like me and the guy on the piano How bad it gets when it gets this bad Oh, it gets so bad Dennis van Assen met Me and the Guy de piano. En het is van het album Just Call It Love met Jeff Frenzel. En Jeff Frenzel heeft ook nog samengewerkt eh, met eh, Frank Sinatra. Over Dennis van Aassen. Hij is een groener, een songwriter en entertainer. En, eh, en hij begon zijn zangcarrière dankzij de, de winst bij The Voice. Zoals ik al gezegd heb. Hij heeft al vier volledige studioalbums uitgebracht. En hij is tevens al beloond met een gouden plaat en een Edison Jazz Award. En eh, hij gaat eh, met zijn DVA Big Band eigenlijk het hele land door. Ik zou, kijken, eh, zou zeggen, kijk eens op zijn website. Hij treedt op in heel veel theaters. En hij zegt ook zelf, zelf, elk optreden is een feest. En ik vind het waanzinnig om te zien hoe ik samen met mijn band, dus namens Dennis van Azen, muziek maak voor een publiek van alle leeftijden. Muziek met een oude ziel, maar een jonge energie. Nou, dat zegt wel genoeg. En hij heeft natuurlijk de Voice gewonnen met een nummer wat eigenlijk een popnummer is. En dat heet eh, Modern World. Het is, een, eh, het is een nummer wat ooit uitgebracht is door Anouk. En eh, hij heeft hier mee in de Nederlandse tipraden staan. En het is echt een, een, een heel leuk nummer. En helemaal in een jazzjasje. En het komt dus eigenlijk puur uit de popmuziek van Anouk. Luister zelf Modern World door Dennis van Aarsen. easy way to get your kicks. They shoot the silicone in your lips. If your figure makes you sad, they suck the fat right off your back. Make up your mind about your tits, girl. They can puff them up so no bra will fit, girl. There's only one thing they can fix, and I won't let you be misled. That's the hole in your head. Can't fix that. Hail, hail, modern world. Hail to all your boys and girls. Hail, hail, color green. I say hail to what I've seen and hail this modern world. You tell her that she's beautiful and put her on a pedestal. As you Google triple X, imagination kicks in about sex, boys. With someone else, the better it gets, boys. Do you have a purpose in your life besides cheating on the wife? For fuck's sake, show some sense. And hail, hail, modern world. Say hail to all your boys and girls. And hail, hail, color green, and say hail to what I've seen. And hail this modern world. Today's adoption is a hot thing. You can get a child for nearly nothing. You take them home to a nanny. Buy off your guilt with toys and candy. But all the money that you work for, girl, you can't compare it to a love, boy. There's only one thing they can fix. I won't let you be misled. That's the hole in your head that hell, hell, modern world. I say hell to all your boys and girls. Hell, hell, the color green. I say hell to what I've seen. And hell, this modern world. living like I've never ever known. you are just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me nummer. Eigenlijk het origineel van Michael Jackson. Ook in een prachtig eh, jazz swing gemaakt. We zijn aan het einde gekomen van uh, twee uur jazz hier op de zondagochtend 24 maart 2024. Vanuit Zandvoort ZFM. Mijn naam is Marco. En ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft. En dit is tevens eh, mijn laatste uitzending bij ZFM. Aan de ene kant met een traan, aan de andere kant heb ik de tijd hard nodig voor een opleiding die ik ga doen. Vandaar dat ik ook mijn stop. Ik wil iedereen in ieder geval wel altijd bedanken voor het trouwen luisteren naar eh, ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12. En ook in het bijzonder dat ze naar mij hebben geluisterd.